Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. In New York is een explosie deed zich voor in de wijk Chelsea op Manhattan. Hulpdiensten hebben enkele straten afgesloten en doen onderzoek. Volgens New Yorkse media vond de explosie plaats bij een blindencentrum. In de omgeving daarvan zouden veel ramen zijn gesneuveld. De Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Churkin, heeft voortijdig een spoedberaad over Syrië verlaten en verliet de zaal nadat de Amerikaanse ambassadeur Power de vergadering een Russische stunt had genoemd. De VN-veiligheidsraad is bijeen op verzoek van Rusland om te praten over de Amerikaanse luchtaanval in het oosten van Syrië gisteravond. De coalitie onder leiding van Amerika viel per ongeluk een stelling van het Syrische leger aan. Daarbij kwamen mogelijk 80 militairen om het leven. Coalitietroepen dachten dat ze een doelwit van IS bestookten. De regering Obama heeft intussen spijt betuigd over de aanval. Een Iraanse wielrenner is tijdens de Paralympische Spelen in Rio verongelukt. De 48-jarige Baman Golbar Nezdat viel tijdens een afdaling doordat hij in een gootje reed. Hij brak zijn nek en overleed later in een ziekenhuis. De Iranier was bezig met zijn tweede Paralympische Spelen en eindigde eerder deze week als 14e in de tijdrit. Malou van Rijn heeft op die Paralympische Spelen in Rio goud gewonnen op de 100 meter sprint. In de T44-klasse bleef ze de Duitse Irmgard Suzan en Josia Kain uit Trinidad en Tobago maar net voor. Het is voor Van de tweede gouden plak van deze Spelen na haar overwinning op de 200 meter. En zwemmer Mark Evers won in Rio het goud op de 200 meter wisselslag. Eerder won Evers ook al zilver op de 100 meter rugslag en brons op de 100 meter schoolslag. Het weer nog, droog, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Overdag minder bewolking, maar aan de kust later in de middag misschien een bui.